Goedemiddag, ik ben Jasper en dit is het nieuws van NWS op 3. Omzicht van de Plas, Jessicus en Wilders praten overmorgen verder over wie de nieuwe premier moet worden. Morgen dan praat de Tweede Kamer over het coalitieakkoord dat de partijen met elkaar hebben gesloten. Maar over de premier willen ze nu nog niks zeggen. Op al uw vragen kan ik nog geen antwoord geven, want wij gaan, eh, zoals het hoort, met z'n vieren en de formateur hierover donderdagochtend meteen als eerste spreken. Dat is een belangrijk onderwerp, dus ik snap al uw ongeduld. Maar je moet nog even geduld Wanneer hebben. Wanneer moet u nou aan de zaak Wilders heeft als leider van de grootste partij het voortouw. Eerder ging de naam van Ronald Plasterk rond. Hij trok zich gisteren terug na gedoe over medische patenten... en een ongemakkelijk excuusbriefje aan Pieter Omzicht in De Telegraaf. De Franse president Macron gaat vanavond nog naar Nieuw-Caledonië. Op de eilanden vlakbij Australië zijn sinds vorige week rellen. Ze horen officieel bij Frankrijk en dat land heeft verkiezingsregels aangepast. Daardoor mogen Fransen die er minstens 10 jaar wonen ook stemmen. Terwijl dat eerst nog minimaal 25 jaar was. De oorspronkelijke bevolking is bang dat zij daardoor bijna niks meer te zeggen hebben. Al dagen worden winkels geplunderd en panden in brand gestoken. Voor toeristen worden er met spoed vliegtuigen gestuurd, vertelt onze correspondent. Australië is er vier dagen mee bezig geweest eh, om in gesprekken met de Franse overheid eh, toestemming te krijgen om die mensen te evacueren. En dat is nu gelukt. Eh, in ieder geval de eerste twee vluchten zijn afgesproken. Ook heeft de Franse overheid meer dan duizenden agenten gestuurd om de boel weer rustig te krijgen. De beveiliging moest vanochtend ingrijpen bij de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering van Shell in Londen. Een groep klimaatactivisten verstoorde gelijk het begin van de vergadering. Shell Kills zongen ze op de melodie van Jolene. Uiteindelijk begon de vergadering een kwartier later. En die ging vooral over de energietransitie. Shell wil meer geld pompen in LNG, een vloeibaar gas, en minder in kolen. Maar volgens de actievoerders gaat die overgang nog lang niet snel genoeg. Het weer nog. Aan het einde van de middag komen er vanuit het zuidoosten pittige buien aan... met kans op zware windstoten, hagel en onweer. Vanavond trekken die weg via het noordwesten. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Het is al best druk op de weg. Wat opvalt is de N207. De weg is bij Leimuiden in beide richtingen dicht door een technische storing. Op de N246 van Beverwijk naar Westgrafdijk sta je een kwartier vast voor de Beatrixbrug. En er staat file op de A27 van Almere naar Utrecht... tussen knooppunt Eemnes en Beeldhoven door een vrachtwagen met pech. Daar heb je 10 minuten op onthoud. Net als op de A4 naar Amsterdam voor knooppunt de Nieuwe Meer.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 Een man van 37 uit Noordwijk moet voor het online misbruiken van tientallen tienermeisjes drie jaar de cel in. Hij krijgt ook een jaar voorwaardelijke celstraf. Zeker 18 meisjes tussen de 12 en 15 waren slachtoffer van Michael L. En Overijssel neemt maatregelen tegen het verwachte hoogwater in de IJssel.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 Nobody listens, think there's something, and they treat you like a fool. Thought that it was clear. Nobody said that love was fear. Cause I'm a cruel man, I'll take it all away. And I'm a king, I'm here too.